Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal dag is vannacht ingeluid met het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. Daarna gingen zo'n 5000 lopers op weg om het vuur met fakkels in estafette naar hun eigen gemeente te brengen. Dit jaar is Bevrijdingsdag een officiële vrije dag en de 14 bevrijdingsfestivals in het land houden rekening met 900.000 bezoekers. Ze worden gewaarschuwd voor slecht weer, want voor vanmiddag is er storm, hagel, onweer en regen voorspeld en harde windstoten. Aruba heeft ingestemd met toezicht op de overheidsuitgaven. De regeringen van Nederland en Aruba hebben daarover een akkoord bereikt. Dat heeft minister Plasterk bekendgemaakt. Per 1 augustus zal een speciaal college toezicht houden op de uitgaven van Aruba. Vorig jaar weigerde Nederland nog om in te stemmen met de begroting van Aruba. Aruba kampt nog altijd met een groot tekort. Menselijke resten die onlangs in Nieuw-Zeeland werden gevonden... zijn van de Nederlandse backpacker Ken Bogers. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben zijn familie ingelicht. De 26-jarige Bogers werd sinds 21 maart vermist. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, maar na een week is die gestaakt. De menselijke resten werden een week geleden gevonden... in het noorden van het Zuidereiland. De treinstaking in Duitsland is een nieuwe fase ingegaan. Sinds vannacht rijden ook veel passagierstreinen niet meer. De staking begon gisteren met het stilzetten van goederentreinen in Duitsland. De machinisten van de vakbond GDL eisen meer loon en een kortere werkweek. Ze willen tot zondagochtend staken. Miljoenen Duitsers zullen ermee te maken krijgen... en mogelijk zo'n 10.000 Nederlandse treinreizigers. Het weer, buiige regen en een stevige oostenwind. In de loop van de ochtend wordt het 19 graden langs de westkust tot 23 in het oosten.